Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand. De gegevens zijn inmiddels offline gehaald. Toch vreest de politiebond dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. In Ohio heeft een meerderheid tegen een wetswijziging gestemd om de referendadrempel te verhogen. De Republikeinen wilden die drempel verhogen zodat er pas een meerderheid is als 60% van de kiezers voorstemt bij een referendum. De uitslag is goed nieuws voor de voorstanders van het abortusrecht, omdat de hogere drempel grote gevolgen zou kunnen hebben voor een stemming in november over het abortusrecht in Ohio. Een vrouw in New York is aangevallen door een haai. Dat gebeurde toen ze zwom bij een van de drukste stranden van de Amerikaanse stad. De vrouw is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het strand is na het ongeluk direct afgesloten. De laatste jaren worden er steeds meer haaien gespot... maar bij eerdere aanvallen vielen de verwondingen meestal mee. Een asielzoeker die vorig jaar met een slagboom op auto's insloeg... krijgt een celstraf en tbs met dwangverpleging. De man uit Algerije kreeg een woedeaanval na een gesprek bij de opvang in Ter Apel. Met een afgebroken slagboom viel hij op willekeurige auto's aan op de provinciale weg. Ook gooide hij met stenen. Baanwielrenners Jan-Willem van der Schip en Juri Havik zijn wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Met een flinke voorsprong wisten ze de titel binnen te slepen. Op de 1 kilometer tijdrit werd Jeffrey Hoogland wereldkampioen. Het weer, vanochtend is het mistig. Later trekt de bewolking weg en schijnt steeds vaker de zon. Het blijft vandaag droog met 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De politie in Noord-Ierland heeft per ongeluk de volledige namen van al haar agenten uitgelekt. Het gebeurde door een fout in de publicatie van een document met cijfers. Een vrouw is bij New York aangevallen door een haai. Ze raakte daarbij zwaar gewond. De laatste jaren vinden er in het gebied steeds meer aanvallen van haaien plaats... maar meestal vallen de verwondingen mee. Een asielzoeker die vorig jaar met een afgebroken slagboom meerdere auto's vernielde... moet een jaar de cel in. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging vanwege zijn psychische problemen.